verbindingskabels wonen worden waarschijnlijk uitgekocht. De Tweede Kamer steunt dat plan van minister Verhagen. In heel Nederland staan zo'n 3500 koopwoningen onder hoogspanningskabels. Veel bewoners hebben gezondheidsklachten, al is niet duidelijk of die verband houden met de hoogspanning. Om de uitkoop te betalen gaat de energierekening de komende jaren met ongeveer 4,50 euro per jaar omhoog grote uitbarsting van waterstof en helium op de zon heeft geen gevolgen gehad voor de aarde. Er was verwacht dat de zogeheten zonnestorm van dinsdag veel problemen zou opleveren voor satellieten en de luchtvaart. Maar dat is niet gebeurd omdat de vlammen niet de kant van de aarde opgingen. De zonnestorm is inmiddels weer voorbij. De politie heeft een man opgepakt die dinsdag in Eindhoven een leidster van een kinderdagverblijf zou hebben beschoot. De vrouw van 47 raakte daarbij gewond aan haar pols. De politie doorzocht in Eindhoven het huis van de man en vond daar het wapen waarmee hij vermoedelijk heeft geschoten. Over zijn motief is nog niets bekend. Een treinkaartje naar Amsterdam gaat op Koninginnedag mogelijk meer kosten dan normaal. De gemeente Amsterdam wil een toeslag invoeren om zo de schoonmaakkosten naar Koninginnedag te kunnen betalen. Wethouder Ascher denkt aan een toeslag van 1 of 2 euro per treinkaartje. De gemeente gaat hierover in gesprek met de NS, maar die ziet er niets in en noemt het een onuitvoerbaar plan. Een van de belangrijkste helpers van Oscar Schindler is overleden. Het is Mitek Pemper die Schindler hielp bij het redden van zeker 1200 Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pemper was administrateur in een gevangenkamp en wist precies wat Schindler deed om Joden uit de vernietigingskampen te houden. In 1993 was Pemper adviseur bij het maken van de film Schindlers List. Hij is 91 jaar geworden. Het weer vanavond opklaringen in de loop van de nacht hier en daar een mistbank. Morgen eerst zon, smiddags vanuit het zuiden regen, het 7 19 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files van 3 kilometer en langer op de A4. Amsterdam naar, van, van Den Haag naar Amsterdam bij het Nieuwe meer 3 kilometer. En op de andere rijbaan Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarensveen en en Dijk 8. Op de A6 Muiden naar Lelystad na een ongeluk tussen Almere stad en Lelystad 9 kilometer. Er is een onderzoek bezig en dat gaat niet al te lang meer duren. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij het Velzen 6 kilometer. De A10 West voor de Continental 6 kilometer. De A10 Noord tussen de en en werf 3 kilometer. Het komt in onze enige tijd dicht vanwege een te hoge vrachtwagen verklaart ook de file op de A10 tussen afrit IJmuiden en hout zuid 6 kilometer. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, 3. Op de A12 naar Arnhem tussen Lunette en Bunning, 4 kilometer. De A15 Europoort Rotterdam tussen Knabbert Benelux en het Vaanplein, 4 kilometer. Een stukje terug tussen afrit Brielen en Spijkenisse, ook al 5 kilometer trouwens. Op de A20 Groep van Holland naar Gouda tussen Spaanse polder en het Plein 3 kilometer.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 I'm gonna make a great escape I wanna really get away I will get my beat up motor Start it up and head for the green Out Around this countryside In the summer I've never been I'll smile, kiss my blues goodbye Dream until I soar in the can feel the clear breeze And I'm alone, it's so cold You used to ride another soul I drop off the keys of ballet Look out my window, babe I'll have to move the key When you are, any other way understand feels so right inside my soul We danced around the sun, we couldn't wake up change Oh, how we thought those days would never end Sometimes I hear that song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 is what I know you feel the fever. Yeah, it's a risky but hey, but you can waste not the risk you This is how we do it. It's the risky, but This is how we do it. Summer dress skirts and your ties and your bio But can't hang out about the cocktail Gotta get your groove on Before you find your groove So keep up the pressure Throw your hands up Baby, let the party soon Oh, oh, this is how we do Can't do it like you do This is how we do we do it. This is how we do it Yeah, Every end in the road Let's put the damage down do I keep back from what Because we could You used to be respectful But I know what they say But I'm on a big shit If I said it with the money And I fell a million You were my start running away from I gotta get mine, I really and to try You can just was so strong Everything is started on the way But you can't control your hips Let me hear the audience say Oh, that's so good This is how you like it Can't get us Don't stop trying, I'll beat shake it out Once I first time in time, don't miss me Then and I show yourself And all the steps I take me to People have passed up going to Decision is what's right I am the only friend People that knows that make some cash Tell a million records and we make it so Excellent.